Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De helft van de gepakte online boeven is niet ouder dan 25 jaar. Volgens de politie en het OM rollen kinderen vaak spelenderwijs in de cybercrime... doordat ze veel online games spelen... Ze maken zich onder meer schuldig aan bankfraude en online oplichting, zegt het OM. We zien met enige regelmaat dat men op jonge leeftijd begint... en vervolgens doorgroeit op het cybercriminele pad. Een jongen van 17 die zagen was als lid van een internationaal cybercrimineel samenwerkingsverband. En hij vertelde dat hij eigenlijk in zijn jeugd was begonnen met computerspellen spelen. Ja, rond zijn twaalfde kon hij hacken en hij zei vervolgens had hij een aantal keer zijn school gehackt. En op zijn zeventiende ja, was hij dus echt, eh, echt volleerd en zat hij in een internationaal netwerk. En daar komen ze dan maar moeilijk uit. De politie wil dat er meer aandacht komt om jongeren te waarschuwen... voor de gevaren van cybercrime. Het jaarlijkse kunstfestival Oerol op Terschelling... heeft meerdere onderdelen geschrapt door het slechte weer. Verschillende optredens gaan niet meer door... en het festivalterrein op het strand is dichtgebleven. De organisatie zegt dat het anders te gevaarlijk kan worden. Tenten kunnen omwaaien bijvoorbeeld. Alle schepen kunnen weer door de vaargul bij de ingestorte brug in, het, in de Amerikaanse stad Baltimore. De brug stortte eind maart in toen er een containerschip tegenaan botste. Tientallen miljoenen kilo's puin moesten uit het water worden gehaald... zodat er weer schepen konden varen. De brug zelf is nog niet gemaakt. En het Nederlands elftal heeft de laatste wedstrijd voor het EK tegen IJsland gisteravond makkelijk gewonnen. De uitzwaaiwedstrijd eindigde in een 4-0 overwinning. Dat zorgt ervoor dat de oranje koorts gaat oplopen. Dat merkte verslaggever Danny Simons, die bij de wedstrijd in de Kuip was. Blije gezichten zie ik hier. Ja, ja. vertel. Ja, nou, het was een mooie wedstrijd, toch? Ja, geweldige uitslagen, leuk voetbal. Is het toch wel langzamerhand een beetje begint te kriebelen, dus... Eh. Ja! We hebben zin in Duitsland, toch? Ja, zeker, jongen! Komende zondag speelt Oranje voor het eerst op het EK. De ploeg van Ronald Koeman moet dan tegen Polen. Overigens wel zonder Frenkie de Jong werd gisteren bekend. Door een enkel blessure is hij niet fit. En het weer nog. Een frisse ochtend met af en toe wat zon, maar ook wolken en buien. Ook daarna blijft het wisselend, maar het is wel vaker droog dan gisteren. Het wordt max 13 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad bij Purmerend. Door de werkzaamheden 6 kilometer file met een half uur vertraging. Half uur vertraging heb je ook als je over de N9 vanuit Den Helder naar Alkmaar rijdt. Want dan worden aan de weg gewerkt. Bij Schorrel. 2 kilometer file daar. 20 minuten vertraging op de N247 vanuit Hoorn naar Amsterdam bij Broek in Waterland.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 Er zijn dit jaar al bijna 40.000 nieuwe dieselbusjes verkocht. Dat is een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De stijging heeft onder meer te maken met nieuwe milieumaatregelen... waardoor de busjes volgend jaar duurder worden. Justitie maakt zich zorgen over het vuurwapenbezit onder jonge cybercriminelen. Geregeld vindt de politie wapens, munitie en explosieven... bij soms nog minderjarige verdachten. Al oh, het scheepvaartverkeer kan weer door de vaargeul bij de ingestorte brug in de Amerikaanse plaats Baltimore. De brug stortte eind maart deels in nadat er een containerschip tegenaan botste. Sindsdien is er 50.000 pond puin uit het water gehaald. Het weer opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. Tussendoor af en toe zon en 14 tot 16 graden. Het ritme van Zandvoort. You'll be who I want you to, and I'll do what I can do to make a dream or two come true.